Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Advocabo FNV blijft kritisch over de inhoud van het pensioenakkoord. Minister Kamp deed gisteravond een aantal nieuwe toezeggingen... onder meer over mensen met lage inkomens die willen stoppen met werken als ze 65 zijn. De advocabo vindt die aanpassingen onvoldoende. Volgens de bond betekent het pensioenakkoord voor veel mensen nog steeds een achteruitgang. Ook liggen de risico's nog te veel bij de werknemers in plaats van bij de werkgevers, vindt advocabo. Eerder vandaag zei voorzitter van de Kolk van FNV Bondgenoten dat hij wel grote verbeteringen ziet in het nieuwe pensioenakkoord. Het kabinet blokkeert de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone. Inwoners van Schengenlanden kunnen in principe van het ene naar het andere land reizen zonder dat hun paspoort wordt gecontroleerd. De Europese Commissie vindt dat Bulgarije en Roemenië zich bij Schengen moeten kunnen aansluiten, maar minister Leers heeft daar nog geen vertrouwen in. Hij is niet tevreden over de strijd tegen corruptie en criminaliteit door deze twee landen. De man die op Prinsjesdag een vaccinelichthouder tegen de Gouden Koets gooide krijgt geen gevangenisstraf. De man van 30 moet wel maximaal één jaar een psychiatrische behandeling ondergaan, heeft de rechtbank bepaald. Volgens de rechter is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De regering van Indonesië heeft jarenlang zelf islamitische strijdgroepen opgericht en betaald. Dat zegt een hoge Indonesische oud-militair. De strijdgroepen moesten onrust veroorzaken tussen moslims en christenen in opstandige gebieden. Zo kregen de rellen begin jaren 90 op de Molukken het predicaat religieuze onlusten... maar in werkelijkheid zaten de politieke elite en het leger achter het geweld, zegt de oud-militair. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe en lokaal is er kans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook in het weekend wordt het wisselvallig en is er kans op onweer. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 Brugge 3 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag voor Hoogmade 2. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3.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 21ste jaar alweer van de lijst, aflevering 37. En vandaag alweer de 16e september van 2011. De lijst bestaat deze week uit 19 eh, stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat twee platen ruimte moeten maken. Rihanna, California Kingbed na 18 weken. En 16 weken voor eh, Cascara en San Francisco. Snel stijgen deze week in handen van Jennifer Lopez. Papi gaat 10 eh, plaatsen omhoog. Dezelfde snelste daler die is er voor Pitbull, eh, Neo, Everjack en Neer. Give me everything tonight. 13 plaatsen zakken die naar beneden. Maar met 20 weken zijn ze wel weer de langsgenoteerde van allemaal. Onderaan de lijst deze week Kate Ryan, Love Life, zak van 39 naar 40 in de 14e week. En ook 14 weken in de lijst de Black Eyed Peas en Don't Stop the Party. Zak het van 36 naar 39. De eerste plaat die we voor je gaan draaien is eh, Peter Gené Hernandez. Nou, wij kennen hem natuurlijk beter als Bruno Mars. Amerikaanse zanger en eh, muziekproducent solo carrière is hij begonnen nadat hij eerst een hoop mensen geholpen heeft. Flowrider, Sean Kingston, Adam Levine. Op al die platen heeft hij gestaan. En nu dus ook weer een solo. De plaat Marry You.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 Onder andere natuurlijk Canaan, The Waving Flag, Ride Round, Flow Rider. Maar in zijn eentje kon hij nooit verder dan een tweede plek. En dat was met de single Grenade. Tijdens om toch die nummer 1 positie te gaan halen. En dat wilde hij gaan doen met Marry You. Vorige week kwam Mika binnen met LMD. Wat deed hij toen op nummer 38. Deze week gaat hij drie plaatsen verder omhoog. En vinden we hem dus terug op nummer 35. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et tente, dis-moi c'est quoi ton problème. voor Mika Elemidi. En de hoogste binnenkomen, dat is een samenwerking tussen een man en een vrouw. En de man in dit duo, die heeft geen aankondiging eh, nodig, denk ik. Bijna alle platen die we terugvinden in de Euro Breakdown heeft hij wel iets mee te maken, deze David Geta. De dame uit het duo, Onika Tanja Marai, die is misschien wat minder bekend. Haar artiestennaam Nikai Mine doet misschien al een belletje rinkelen. En vanaf 2004 bracht zij namelijk drie succesvolle mixtapes uit. Play, eh, playtime is over. Zuka Vrie en Beam Me Up Scuddy. De Amerikaanse rapper Lil Wayne die ontdekte haar en liet haar in 2009 een plaatcontract tekenen bij zijn label Young Money Entertainment, wat weer een onderdeel is van Motown Records. Als je dan ook nog vertellen dat ze al een keer eerder met Getta wat heeft gedaan, de single Where Damn Girls At namelijk gemaakt, dan komt ze misschien al eh, iets bekender voor. Nu dus weer een samenwerking tussen David Guetta en Nicky Minier. Op nummer 34 vinden we de single Turn Me On. Something. I need your love, I need your love, I need You got that kind of medicine that keep me coming.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 Deze week gezakt naar 33. Maar met 20 weken zijn zij wel de langsgenoteerde van allemaal. Pitbull, Neo, Everjack en Neer. Give me everything tonight. Dan gaan wij even achterom kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. Helemaal onderaan, zakkend van 39 naar die laatste plek in de 14e week. Hate Ryan en Love Life. Black Eyed Peas, Don't Stop the Party, 14 weken in de lijst, zakken van 36 naar 39. 38 Bruno Mars, Mary You, komt helemaal nieuw binnen. En drie plaatsen verliezen in de 11e week voor eh, Britney Spears, I Wanna Go. Helena, Disco Romance, zakt van 30 naar 36, staat nu 13 weken in de lijst. tweede week voor Mika, Elemidi, omhoog van 38 naar 35. En op 34 vinden we weer eens David Guetta, nu met Nicky Minier, Turn Me On. Pitbull, Neo, Everjack, Neo, Give Me Everything Tonight. De zakken van 20 naar 33. Van 22 naar 32. the DeGraw, Not Over You. Ondertussen alweer 17 eh, weken in de lijst. Katy Perry, Last Friday Night, Thank God It's Friday. Zakt in de 15e week van 25 naar 31. LMFAO en de Party Rock Anthem zakt ook. Zij doen dat in één keer van 24 naar 30 in de 14e week. Vorige week kwam binnen Gatja en Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dat deed dus toen op plek 33. Deze week gaan ze er 4 verder omhoog en komen dus terecht op 29. Straks op 28, Only Murs, My Heart Skips A Beat. Now I think of when we were together Like when you said you felt so happy you could die tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. nothing I agree for. Flaps keep going up and down like a seesaw. should not just taken her to the cinema to seesaw. Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a sure, sure winner. Yeah. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper. my heart skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat. Cars en Hard Skips A Beat. Vorige week kwam hij binnen op plek 35, deze week 7 plaatsen omhoog naar 28. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag profiteren we van eh, Paula. En dat is een of ander hoge drukgebied wat bij ons in de buurt ligt. Nou, dan wordt het eh, aardig weer vandaag. De zon schijnt flink, maar er trekt wel zo nu en dan een sluierbewolkingje over. Het blijft wel overal droog vandaag en de temperatuur komt uit op een maximale 19 graden. Dat alles bij een overwegend matige zuidoostelijke wind. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er kan een enkel buitje vallen, maar dat is niet helemaal zeker. Het koelt af naar een graad of 13. De wind gaat uit zuidwesten waaien, overwegend matig van kracht. Morgen dan beginnen we de dag met geregeld zonneschijn, maar geleidelijk neemt de wolking toe. Met alles op de nadering van een storing in de loop van de middag. En eh, in de middag kan het zelfs zo erg gaan worden met die storing dat er wat kleine buitjes uit gaan vallen. De zuidwestelijke wind die waait over land matig en krachtig aan zee. temperatuur die eh, komt uit op zo'n graad of 17. Zondag, dan schijnt weer geregeld de zon, maar het draait vooral om buien die dag. Deze buien kunnen zelfs gepaard gaan met onweer. De zuidwestelijke wind die waait dan matig over land en eh, vrij krachtig aan zee. temperatuur zondag dat zal uitkomen op een eh, graadje of 15. ritme van Ladies and gentlemen, let's go! En wij gaan door eh, met de lijst van Europa. Komen dan op plek 27 de LMFIO tegen. Deze keer samen met Netflix eh, Natalie Hills. In de vijfde week eh, omhoog van 31 naar 27 de Champagne Showers. Pop, poppin' in the club, we light it up. Hey hour, hey hour. Let the party rock. Put your hands up, everybody just dance up. We came to party rock, so flash your please like Mardi Gras. Huh. They call me Red Food. I walk in the club with a bottle or two. Shake it, spray it on a body or two. They walk out the party with a hottie or two. Oh. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. in the club, we light it up. A hour, a hour. Let the party rock. guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and gold. Keep the butter, I got Nights 9 till noon. And it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we're spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. shower. I said champagne showers, champagne showers. Pop, pop, popping in the club, we light it up. A hour, a hour. Party people. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. Bounce. Op nummer 24 eh, hoorde je Adam Richard Willis. Wij kennen wij trouwens eh, Calvin Harris samen met Kali's en de single Bounce in de derde week omhoog van 32 naar 24. En voor Broke Fraser Something in the Water in de tweede week gaat zij omhoog van 29 naar 25. En ook de single van de eh, LMFAO en Natalia Killis Champagne Shower hoorde je op nummer 27 alweer deze week. We gaan we dus verder met de plaat van David Guetta. Deze keer samen met eh, Sia. Titanium doet het goed in de derde week namelijk omhoog. Van 27 naar 23. got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got me no stay like them boy that will put you down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, Mickey right now, baby, telling me how me sound. and Run away, them little boy, they will lose up round me alone. I make you start to moan and groan. Come here and you're strong like a stone girl if it set you free Some boy just want to hide you That's why me, you are letting Girl, I'm not betting Ready to make you sweating Ties them, I'm checking Legs them, I'm setting Built for hard stepping Make you Alexa Jordan en Jean Paul en Got To Love You. In de zesde week omhoog van 23 naar 21. De nummers 30 tot en met 21 zien er als volgt uit. LMFIO en die Party Rock Anthem. In de 14e week zakken zij 6 platen naar eh, nummer 30. Vier plaatsen omhoog naar 29 in de tweede week. Gatja en Kimbra, Somebody That I Used To Know. Olly ook zijn tweede week. Hij komt van 35 nu op 28 met de Hard Skips A Beat. LMFIO en Natalia Killis en de Champagne Showers. Eh, in de vijfde week gaan ze vier plaatsen omhoog naar 27. Op 26 acht plaatsen verlies. In de 16e week Mohambi en Nicole Searchinger, Coconut Tree. De tweede week voor Brook eh, Brooke Fraser, Something in the Water van 29 omhoog naar 25. Van 32 naar 24 in de derde week Colvin Harris en Achilles eh, en Bounce. Op 23, opkomstig van 27, David Guetta, Sia, Titanium. Drie weken lang staan zij nu in de lijst. 12 weken in de lijst, David Guetta, Tyre Cruz en Ludacris, The Little Bad Girl. Zakken van 13 naar 22. En Jean-Paul, Alexa Jordan, Got To Love You. De zesde week horen wij die net. Die kwam vanaf 23. Staat deze week op 21. Eh, Zak nog wel in de Loca People. What the fuck verdubbelt zijn positie. De 12 week zakken zij namelijk van 10 in één keer naar eh, nummer 20. Mocht de lijstje nou net te snel zijn gegaan, je kan hem nalezen. Vanaf 5 uur staat hij weer op de site zfmzandvoort.nl. Even bij de vrijdag klikken en dan bij 3 uur de Euro Breakdown. Dan staan ze alle 40 nog eens onder elkaar voor je klaar. Dan zie je dat ook op nummer 19 staat eh, James Morrison. 9 plaatsen iets in de derde week en dit is zijn nieuwe single Slave to the Music. got my soldiers, got James Morrison, Slave to the Music. 9 plaatsen winst dus in zijn derde week. Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan, die krijg je zo op nummer 16. Nummer 18 is dan voor Bad Meets Evil en Bruno Mars, de leiders. 17 vinden we Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. En op 16 Jennifer Lopez en Papi, die komt er zo aan voor je. Dat is de laatste plaat tot aan het nieuws van 4 eh, uur alweer. Op deze toch wel zonnige vrijdagmiddag. Wat kun je in twee uur nog verwachten? Nou, natuurlijk gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. We gaan even kijken in de geschiedenisboeken van 16 september wat er allemaal gebeurd is vroeger op deze dag. En natuurlijk weer een uur lang vol met muziek. Ik hoop je straks weer te, uh, ja, te horen. Aan de andere kant van het nieuws van 4 eh, uur.